Kees Rood met het NOS-journaal. In Londen hebben zich uitgebreid en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. In tientallen achterstandswijken van Londen zijn voor de derde dag op rij winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Maar inmiddels lijkt de geweldsuitbarsting een uiting van algemene onvrede zonder etnische of religieuze achtergrond. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie afgebroken om een crisisteam te vormen. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor morgen op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond FE overlegt later vandaag met de politie en morgen wordt definitief de knoop doorgehakt. Na een slechte maandag op de effectenbeurzen zijn de koersen in Azië verder gedaald. In Tokio staat de Nikkei-index bijna 4% lager in Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van bijna 6%. In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5% lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De sterke koersdalingen zijn een gevolg van de lagere kredietwaardering van de VS door kredietbureau Standard Poor's. In de Verenigde Staten wordt een Nederlander verdacht van schending van het wapenembargo tegen Iran. De man van 50 zou met zijn vrachtbedrijf Amerikaanse vliegtuigonderdelen en andere materialen aan het Iraanse leger hebben geleverd. Hij werd zaterdag opgepakt toen hij naar Nederland wilde vertrekken. Hij kan 20 jaar cel en een boete van 1 miljoen dollar krijgen. De aangekondigde staking in de Duitse luchtvaart gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen nadat hun werkgever had ingestemd met bemiddeling. De Duitse verkeersleiders wilden de hele ochtend staken. Ze eisen een loonsverhoging van 6,5%. De werkgever wil niet verder gaan dan de helft. Het weer wisselend bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het droger en is er meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A28 Amersfoort richting Zwolle afgesloten tussen Knoop het Hoevenlaken en Nijkerk door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer wordt bij Knoop het Hoevenlaken omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 dicht tot 10 uur. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet staat voorknopend Benelux 3 kilometer. A15 Europoort in de richting Rotterdam 3 kilometer tussen knopend Benelux en knopend Vaanplein. En op de A20 naar Gouda staat voorknopend Kleinpolderplein 3 kilometer.